uur. Goedemiddag, ik ben... Ja, het is al middag inderdaad. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is meer bekend geworden over de steekpartij op een basisschool in Kroatië. Vanochtend werd daar een meisje van zeven doodgestoken. In de lerares raakte daarbij zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 19. En in Kroatië wordt ondertussen geschokt gereageerd, ziet onze correspondent Thijs Kettenis. Dit soort geweld op scholen komt op de Balkan maar nauwelijks voor. De 19-jarige dader is een voormalig leerling van de school. Hij is aangehouden en wordt verhoord, maar over zijn motief is nog niets bekend. Zijn moeder vertelde vanmiddag aan een krant dat de man psychisch instabiel is. Eh, zichzelf meerdere malen heeft verwond en dat hij onder psychiatrische behandeling staat. Ondanks haar verzoek om hem vast te houden zou zijn arts hem hebben laten gaan. De premier van Kroatië reageert ook geschokt. Hij zegt dat er onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. En er is ook een dag van nationale rouw afgekondigd. Minister Matlener is niet blij met een motie over het terugdringen van de geluidsoverlast rond Schiphol. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Matlener zich moet houden aan de afspraak in het regeerakkoord. Daarin staat dat de geluidsoverlast rondom Schiphol vanaf volgend jaar met 17% moet worden verminderd. En Matlener vindt 15% genoeg. Tientallen jongeren in de gemeente Westland in Zuid-Holland hebben een brief op de deurmat gekregen. En daarin staat dat ze zich moeten gedragen met de jaarwisseling. En dan gaat het natuurlijk over vuurwerk. De jongeren hebben die brief gekregen omdat ze op de radar staan. Omdat ze bijvoorbeeld illegaal vuurwerk bij zich hadden of daarmee betrapt zijn. Of omdat ze al dingen aan het afsteken waren terwijl dat nog niet mocht. Ja, gedragen ze zich niet, dan kunnen ze een boete verwachten. En kaarsenmakers zijn helemaal niet blij met de waarschuwing van het Longfonds... om niet te veel kaarsen aan te steken, omdat daarbij fijnstof vrijkomt. Hierdoor kunnen mensen met een longziekte last krijgen van benauwdheid of hoestbuien. Mensen op straat reageren verschillend op die waarschuwing om niet te veel kaarsen aan te steken. Onzin. Ja, kaasjes zijn toch voor gezelligheid. En zoveel kaas gaan er niet aan dat mensen last hebben van longen. Een echte kaars is toch meer sfeer, vind ik. Steekt u zelf kaas? Nee, ik eh, doe mijn afstandsbediening. Ik heb maar een paar gewone kaarsen en de rest die steek ik zo met een afstandsbediening aan. Die zijn ook gezellig. Die zijn heel gezellig. Ja, fabrikanten zeggen dat hun kaarsen aan de keurmerken gewoon voldoen. En dat je vooral moet oppassen voor slechte kaarsen die bijvoorbeeld uit China komen. het weer dan nog. Ja, prima weer voor, voor een kaarsje.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 at the rock I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you, looking at my own June eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love must stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams? Could into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. Uh. uh. Yeah. I mean, it's you're at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control.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 Het staatstoezicht op de mijnen verleent geen vergunning... totdat de onrust onder bewoners is weggenomen. De Verenigde Staten zeggen een leider van Islamitische Staat te hebben gedood. Abu Youssef zou zijn omgebracht bij een luchtaanval in Syrië... Om meer mannen voor de klas te krijgen... kunnen studenten op de lerarenopleiding kiezen of ze les willen geven aan jongere of oudere kinderen. Het plan moet een eind maken aan jarenlange zorgen in de Tweede Kamer... over het tekort aan mannen in het basisonderwijs. Het weer overwegend droog met steeds meer bewolking.